7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ABN AMRO helpt klanten met bezittingen in belastingparadijzen... om buiten beeld te blijven van de fiscus. Dat schrijven Trouw en het FD op basis van de Panama Papers. De bank treedt op als aandeelhouder om te verhullen... wie de werkelijke eigenaar is van vennootschappen... op bijvoorbeeld de Britse Maagdeneilanden. ING en Rabobank zeggen dat ze jaren geleden al zijn gestopt met zulke diensten. Woningcorporaties hebben vorig jaar minder huurders uit huis gezet. Het waren er ruim 5.500, 6% minder dan in 2014. Veruit de meeste hadden een huurschuld. Soms was er sprake van overlast, fraude of wietteelt. Het aantal uitzettingen kan volgens de woningcorporaties nog verder omlaag... als de overheid wat minder streng zou zijn bij het innen van belastingsschulden en boetes. De CIA zal niet meer waterboarden, ook niet als een nieuwe president dat opdraagt. Dat zegt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst. Waterboarden is een omstreden verhoortechniek waarbij verdachten het gevoel krijgen dat ze verdrinken. De republikeinse presidentskandidaat Trump zegt dat hij de methode weer wil invoeren, maar CIA-directeur Brennan zegt dat hij dat nooit zal toestaan. In Jemen is een nieuwe wapenstilstand ingegaan. Het bestand moet de weg vrijmaken voor vredesbesprekingen over een week in Kuwait. In Jemen wordt al meer dan een jaar gevochten. Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië steunt het regeringsleger in de strijd tegen Houthi-rebellen, die een groot deel van het land in handen hebben. Het gaat beter met de tijgerpopulatie. Voor het eerst in meer dan 100 jaar zijn er weer meer tijgers waargenomen. Wereldwijd bijna 3900. Dat is 20% meer dan bij de laatste telling in 2010. De grootste stijging was in India en ook in Nepal gaat het goed. Deze week wordt in India een grote conferentie over tijgers gehouden. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Middagtemperaturen van 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Vanmiddag neemt in het zuiden de bewolking toe. Vanavond is er kans op een onweersbui.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 En dat kost je een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen 7 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen tot en Tiel 3. Ook 3 kilometer op de A15 richting, verderop richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Harningsveld-Giezendam. En op de A20 richting Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer.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 And if you like to talk for hours, just go ahead. We had diamonds taking shape myself dream internet. www.zfmzandvoort.nl Before the break of dawn It's the morning we call, the My courage waking up Finding out more We're finding more ways If you need it all We'll try to and I will find see.